om de protesten tegen de uitzettingen van illegale migranten te stoppen. De gouverneur van Californië was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. De Amerikaanse regering kan nog tegen de uitspraak in beroep. Bij een bomaanslag in Pakistan zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De bom ontplofte toen een herdenking van een nationalistisch leider net was afgelopen, zegt een ooggetuige. De politie gaat uit van een zelfmoordaanslag. Het gebeurde in het zuidwesten van Pakistan, niet ver van de grens met Afghanistan. In het gebied zijn islamitische militanten en opstandelingen actief.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 In Frankrijk moet de man de cel in die duizenden flessen nepchampagne had verkocht. Van de rechtbank in Rijms kreeg hij een celstraf van vier jaar opgelegd, waarvan 2,5 jaar voorwaardelijk. De wijnmaker mengde Franse en Spaanse wijnen tot een namaakchampagne... waar hij gas aan toevoegde voor de bubbels. Dat mag niet, omdat champagne een beschermde merknaam is. Met de zwendel zou de man enkele miljoenen euro's hebben verdiend. De man, zijn echtgenote en hun bedrijf kregen boetes van in totaal een half miljoen euro.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 and I kent u ongetwijfeld, de Next Time van Cliff Richard. Maar deze uitvoering is wel heel bijzonder. Komt van het album Reunited. Eh, de mannen kwamen, kwamen recent ook nog weer bij elkaar. Maar eh, in het verleden hebben ze al meer reunies gehouden, de Shadows. Samen met Cliff. En eh, daar was dit een opname van een album getiteld Reunited. Remember When. prachtige nummer van Alan Jackson. Remember when I was young so you and time stood still and love was all Jackson, Remember When. En als ik me dingen herinneren wil, dan denk ik terug aan de jaren 50. Uh, eh, de periode waarin ik opgroeide eh, in Haarlem-Zuidwest. En eh, dat je veilig op straat kon lopen en dat je lekker buiten speelde. En dat je geen pepperspray nodig had, dames, in die tijd. Nee, echt niet. Er gebeurde natuurlijk wel eens wat, maar dat was wel heel erg zeldzaam hoor. het was een hele gelukkige tijd. Toen al met mooie muziek. Eh, toen alleen maar, voor mijn gevoel in ieder geval... omdat ik ook een prachtige jeugd heb gehad. Eh, levensgeluk, zo kan ik het beste formuleren. Gerard Cox die heeft ook iets met het eh, verlaten van zijn dochter... Als ze, als ze gaat trouwen. Geert Cox ook ongeneeslijk ziek. Hij heeft nog maar een paar maanden te leven, heb ik begrepen uit de media. We wensen hem heel veel sterkte de komende maanden. En we luisteren graag naar wat hij uh, eh, aan mooie muziek op albums heeft gezet. O schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag, dat ik met je moeder samen... Zal sloffen door de straat en o, als je ons dan eens zag... We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg. Dat eenzaam klinkt en koud, zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed, ik kleur je dag in goud, zoals een vader doet wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar leid ik je aan mijn arm. Het huis uit door de rij van vrienden en van buren. De grote auto in en binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem. En als je hem dan neemt zul je onze naam verliezen en een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent, die niets heeft hoeven doen om je te maken wie je bent. De held van ons geluk steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is de helft van ons bestaan. Die vreemde, zonder naam of gezicht. God, wat haat ik die vent. Maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin. Hou mijn verdriet verborgen, dan speel ik wel de gastheer die hem hartelijk onthoudt. Voor het laatst ben ik die dag de man waarop jij bouwde. Wat zal ik van je houden, de dag dat hij je houdt. Ja, met een snik in zijn stem. Onze allerlot kinderen die ons huis verlaten. Als je nou een paar kinderen hebt, dan valt het allemaal nog mee. Want ze gaan meestal niet allemaal tegelijk. En eh, tegenwoordig gaan ze op een hele late leeftijd pas het huis uit. Want er zijn gewoon geen huizen. Dus dat is dan weer een, eh, een meevaller voor ouders die hun kinderen eigenlijk niet goed kunnen missen. Nou, wie kan nou wel zijn kinderen missen? Maar als ze gelukkig leven met een andere... dan kan je er eh, toch alleen maar, ook maar blij om zijn. Dan komen er kleinkinderen. Kan je daar weer van genieten, toch? What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. gotta do to be heard? What do I say when it's all over? sorry seems to be the hardest word. It's niet de rijkste eh, muzikant van eh, Engeland. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Supply. I'm all out of love. Zou je maar gebeuren. Maar het gebeurt niet als je verkering hebt eh, of had met Olivia Newton-John. Die verklaarde dat ze echt van je hield. I honestly love you. eerlijk waar, ik hou van je. Olivia Newton-John. Prachtig liedje. Uh, nou, ik, vanavond, ik heb het gevoel, luisteraar... dat ik alleen maar mooie liedjes draai, toch? Bent u met mij eens? U luistert in ieder geval naar Tussen App en Vloed. Met eh, mooie muziek en overvloed. Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Je moet jezelf niet altijd te moeilijk maken. Make it easy on yourself. Het zijn de Walker Brothers. Oh, breaking up is so nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. And maybe compared to his grace. No words of consolation will make me miss you less. de Walker Brothers, ze hebben het erover, of ze hadden het erover. Of, eh, nou, ze hebben het er nog steeds over, want ze staan nog steeds op de plaat met hetzelfde nummer. Ze hebben het erover dat het eh, nogal moeilijk is om, eh, om je verkering uit te maken. Of je relatie uit te maken, hoe je het ook noemen wil.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 Alweer zo'n prachtig nummer. Voor haar, Frans Halsema natuurlijk. En de zanger was natuurlijk uh, eh, Dominic Grant, helaas overleden. Judy Forsythe leeft nog wel. Eh, samen met Judy Forsythe vormde hij later het duo Grant en Forsythe. You don't have to say you love me. Je moet me gewoon niet vertellen dat je van mij houdt... want dat, dat neem ik gewoon vanzelfsprekend aan, ja. Percy Sledge. Als een man van een vrouw houdt, valt hij er niet lastig hoeft de vrouw ook geen pepperspray mee te nemen. Als een meneertje, als een mannetje van een vrouwtje houdt... nou, dan weet u het wel, luisteraars. Dan weet u het wel, luisteraars. Ja, dan kan je het echt wel bedenken, toch? Dit is Leo Sayer met Arjun Rhodes. To tell the truth, it's really such a sad standing here waiting in the cold night air. But I've got to make this call. listen Hij kwam eh, vanavond bij ons thuis, hier in de studio bij ZFM Zandvoort. U luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed. We hebben nog zo'n 10 minuutjes te gaan, dus ik heb nog een paar mooie voor u hoor.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 Eh, ik dank u allemaal voor het luisteren. Gezellig dat u er weer allemaal bij was. En eh, ik ga morgenochtend weer om 9 uur van start met de Duifzaag de Week door. Ik heb mijn handzaag hier al eh, net in het vet gezet in de studio liggen. Dus morgen dan komt het helemaal goed. Ik ga de woensdag doorzagen met nog veel meer lekkere muziek morgenochtend. En ook stukjes cabaret, dus luister morgen gezellig mee. Nou, dan zal ik maar zeggen tot morgen dan. En wel tussen straks.